Ze bedreigden de bewoners volgens de politie met een vuurwapen en gingen er met de auto van een van hen vandoor. Na een lange achtervolging werden ze klemgereden in Tolen. Bij de waarschuwingsschoten raakte niemand gewond. Het OMT adviseert om vrijwel alles te sluiten om de verspreiding van de Omicron-variant tegen te gaan. Alleen essentiële winkels zoals supermarkten en drogisterijen zouden open kunnen blijven. Het kabinet heeft vandaag spoedoverleg over het advies. Bronnen zeggen dat de kans groot is dat er meteen daarna ook al een coronapersconferentie volgt. De maatregelen zouden dan dit weekend al kunnen ingaan. OMT-lid Marion Koopmans zei in Opeen dat het belangrijk is om zo snel mogelijk aanvullende maatregelen te nemen en ook om de boosterprikcampagne op te voeren. In de VS heeft Ghislaine Maxwell geweigerd om een verklaring af te leggen in de rechtszaak tegen haar. Ze wordt verdacht van het ronselen van jonge meisjes voor haar ex-partner Jeffrey Epstein, die ze vervolgens zou hebben misbruikt. Ook zou Maxwell zelf aan het misbruik hebben meegedaan. De rechter gaf haar de mogelijkheid om een verklaring af te leggen, maar dat weigerde ze... omdat volgens haar de aanklagers niet kunnen bewijzen dat ze schuldig is. De rechtszaak tegen Maxwell gaat maandag verder. Op het WK darts heeft de Schotse darter William Borland in zijn eerste WK-wedstrijd ooit een 9-darter gegooid. Borland speelde tegen de Engelsman Bradley Brooks en gooide in de beslissende set 144 uit met twee keer triple 20 en een dubbel 12. Sinds 2009 is een 9-darter op het WK 10 keer eerder voorgekomen. Het weer bewolkt en hier en daar wat regen. De temperatuur ligt rond een graad of 7. Overdag veel bewolking en 8 of 9 graden. Zondag weinig verandering.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 Ik heb me the man with the mistletoe mustache. with a mistletoe mustache. What funny character is causing quite a stir? Gets the lift with every gift, the man with the mistletoe mustache. Every critic's write up says his personality makes the girl's eyes light up just as bright as any Christmas.